Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De Verenigde Staten stoppen met het produceren en kopen van antipersoneelsmijnen. Daarnaast zal de VS het VN-verdrag voor het verbod op landmijnen ondertekenen. Dat hebben vertegenwoordigers van de Amerikaanse regering toegezegd... op een anti-landmijnconferentie in Mozambique. Antipersoneelsmijnen zijn landmijnen die meestal vlak onder de grond begraven zijn en ontploffen als er iemand overheen loopt. Ieder jaar komen zo duizenden mensen om het leven. Nog veel meer raken erdoor verminkt. Critici vinden dat het besluit niet ver genoeg gaat en dat de VS meteen moet ophouden met het gebruik van landmijnen en oude voorraden moet vernietigen. Soulzanger Bobby Womack is overleden. Dat heeft zijn platenlabel bekendgemaakt. Bobby Womack scoorde hits met nummers als Looking for a Love, That's the Way I Feel About You en Woman's Gotta Have It. Hij begon zijn carrière met zijn broers in de band The Valentino's. In 1968 bracht hij zijn solo debuutalbum uit, Fly Me to the Moon. Hij werkte ook samen met Janis Joplin en Aretha Franklin. In 2009 werd Womack opgenomen in de Rock and Roll Hall of Fame. De afgelopen tijd was hij bezig met opnames voor een nieuw album. Bobby Womack had al langere tijd gezondheidsproblemen... zoals diabetes, kanker en het eerste verschijnselen van Alzheimer. Hij is 70 jaar geworden. Portugees Pedro Proença is de scheidsrechter bij het WK-duel tussen Nederland en Mexico. De wedstrijd wordt zondag om 6 uur s avonds Nederlandse tijd gespeeld in Fortaleza. Proença floot eerder al de groepswedstrijden Cameroen-Kroatië en Japan-Colombia. Ook was hij scheidsrechter bij drie eerdere duels van Oranje, waaronder de WK-kwalificatiewedstrijd Hongarije-Nederland. Het Nederlands elftal is gistermiddag aangekomen in Fortaleza team traint niet in het Estadio Castelao, waar de wedstrijd zondag is, omdat de FIFA bang is dat het veld dan niet op tijd hersteld is. Het weer, nog een enkele bui, maar ook opklaringen. Minima rond 13 graden. Overdag eerst buien in het noorden en zuidoosten. Later in het binnenland en langs de westkust is het droog met wat zon. En er staat een stevige westelijke wind.